10 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Komen de koning, koningin Maxima en hun kinderen per trein aan op het station van Tilburg. Ze gaan lopend verder langs 13 verschillende plekken met thema's als cultuur, onderwijs en techniek. Het bezoek eindigt om 1 uur met een feest op het Piusplein... waar Tilburgers als Guus Meeuwis en Gers Pardoel optreden. Het tv-gesprek dat Wilfried de Jong met koning Willem-Alexander had... werd gisteravond bekeken door bijna 4,3 miljoen mensen... Het gesprek was bij de Koning thuis in Wassenaar en werd uitgezonden op NPO 1 en RTL 4. Bij het vliegveld van de Syrische hoofdstad Damascus is een zware explosie geweest. Volgens bronnen van persbureau Reuters voerde Israël een luchtaanval uit op een wapenopslag van terreurbeweging Hezbollah. De wapens zouden zijn geleverd door Iran, de grote vijand van Israël. Israël heeft niets over de aanval gezegd. President Trump heeft de leiders van Canada en Mexico laten weten dat hij niet uit het Noord-Amerikaanse vrijhandelsakkoord stapt. Wel wil hij delen van het NAFTA-akkoord aanpassen. Trump zei tijdens een verkiezingscampagne dat hij het handelsakkoord een catastrofe vindt, omdat het slecht zou zijn voor de werkgelegenheid in de VS. De grootste bank van Duitsland, Deutsche Bank, heeft het afgelopen kwartaal meer winst geboekt, maar minder omzet. De winst verdubbelde ten opzichte van een jaar eerder en steeg naar 575 miljoen euro. Maar de omzet daalde met 9 naar 7,3 miljard. Analisten hadden die winst- en omzetcijfers niet verwacht. Deutsche Bank is al lange tijd verwikkeld in financiële schandalen. Vorige week nog kreeg Deutsche Bank in de VS een boete van ruim 140 miljoen euro... wegens gerommel met valutahandel en gebrekkig toezicht. Het weer, vanochtend geregeld zon. Hier en daar valt in de kustprovincies een bui. Later vanochtend ook in het binnenland enkele buien met kans op hagel en onweer. Het wordt 8 tot 11 graden. Later vanmiddag in het noordwesten soms wat regen, maar in het zuidoosten blijft het dan vrijwel droog.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 Tease me with your loving, Play hard to get. Cause I do know you know that I want you. Let's dance, let's shout, shake your body now to the ground. Let's dance, let's shout, shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout, shake your body now to the ground. Let's dance, let's shout, shake your body down to the ground. closer to your soul, and you do know that I want you. Let's dance, let's shout, shake your body.